En minister Donner heeft de regeling goedgekeurd. De aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari. De maatregel wordt betaald uit de WW-pot. Vroeger verzekerden bedrijven zichzelf tegen vorstverlet, maar die mogelijkheid is afgeschaft. Verzekeringsmaatschappijen wilden dat niet meer. Met de aanpassing wil Donner de bouw tegemoetkomen. Die heeft het door de economische crisis toch al moeilijk. Bouwbedrijf BAM waarschuwt dat de winst over vorig jaar veel lager uitvalt dan eerder was voorspeld. BAM, de grootste bouwer van Nederland, gaat nu uit van een winst van rond de 30 miljoen euro. Eerder werd nog een bedrag van 100 miljoen genoemd. De winst valt tegen door de aanhoudende crisis op de vastgoedmarkt. Het aandeel BAM staat op de Amsterdamse beurs fors lager. Het bouwbedrijf komt over ruim twee weken met de definitieve jaarcijfers. In België heeft een deel van de machinisten het werk neergelegd. Het gaat om een spontane actie na het treinongeluk van gisteren bij Halle. Het treinpersoneel wil met de staking aandacht vragen voor de veiligheidsproblemen op het spoor. De vakbonden zeggen begrip te hebben voor de acties. Die concentreren zich in Wallonië, maar ook in Vlaanderen vallen treinen uit. Het bergingswerk bij Halle is vanochtend hervat, nadat het gisteravond was onderbroken. De organisatoren van de winterspelen in Vancouver laten een dweilmachine overkomen uit Calgary. De Zamboni moet later vandaag kunnen worden ingezet. Afgelopen nacht verliep de 500 meter voor mannen chaotisch, doordat beide dwelmachines het begaven. Een reservemachine was niet direct beschikt. Verliep 500 meter voor mannen chaotisch, doordat beide dwelmachines het begaven. Een reservemachine was niet direct beschikbaar, waardoor de wedstrijd een tijd lang moest worden stilgelegd. De 500 meter werd uiteindelijk gewonnen door de Zuid-Koreaan Mo Tae Boom. Jan Smekens was met een zesde plaats de beste Nederlander. Het weer, eerst wat sneeuw, vanmiddag vanuit het zuiden droger en wat zon. Middagtemperatuur in het noorden om het vriespunt, in de rest van het land ongeveer plus 2.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 she was 22 Sometimes I wish I was a sailor, way out on the stormy sea, far away from the city, who all this misery. And I wish that I could tell you just how much you mean I run to.